Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Oostenrijkse artsen die prins Johan Friso behandelen... kunnen pas over een paar dagen een prognose geven. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De toestand van de 43-jarige prins is stabiel... maar hij is niet buiten levensgevaar. Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn bij hem op de intensive care. De prins raakte om kwart over twaalf in Oostenrijk bedolven onder een lawine toen hij buiten de piste aan het skiën was met een vriend. Een hulpverlener meldt dat prins Johan Friso geen ABS droeg. Dat systeem blaast een ballon op waardoor een skier wordt beschermd tegen de sneeuw. De vriend had wel zo'n veiligheidssysteem. Johan Friso droeg wel een apparaatje waardoor die snel kon worden gelokaliseerd. Hij is na twintig minuten bewusteloos onder de sneeuw vandaan gehaald en naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. In het gebied gold de op één na hoogste lawinewaarschuwing en er werd sterk afgeraden om buiten de pistes te komen. De Oranjes gaan elk jaar op wintersportvakantie in het Oostenrijkse Lech. Prins Willem-Alexander en prins Constantijn vliegen vanavond nog met het regeringsvliegtuig naar hun broer in Oostenrijk. Het traditionele fotomoment maandag van de Oranjes in leg is afgelast. Tot zover de toestand van prins Friso. Dan is er ander nieuws. Voortaan kunnen migranten minder familieleden naar Nederland laten komen. Alleen de partner met wie ze zijn getrouwd of met wie ze een geregistreerd partnerschap hebben en hun minderjarige kinderen zijn welkom. Ook komt er een wachttermijn van een jaar. Dat er scherpere eisen zouden worden gesteld aan gezinshereniging en gezinsvorming was al aangekondigd in het regeer- en gedoogakkoord. Het tekort op de begroting is vorig jaar hoger uitgekomen dan was voorspeld. Het kabinet ging op Prinsjesdag nog uit van 4,2 procent. Het is 4,8 geworden. Volgens premier Rutte zijn er overschrijdingen in de zorg en vallen de belastinginkomsten tegen. Maar dat is normaal bij een tegenvallende conjunctuur, zei hij. Het weer...